12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Democraten in de Verenigde Staten sturen aan op een hertelling van de stemmen bij de voorverkiezingen in Iowa. Door een fout in de software werden maandag de uitslagen van de 1600 kiesbijeenkomsten in die staat niet goed doorgegeven. De Democratische Partij is in verlegenheid gebracht en wil met een hertelling het publieke vertrouwen herwinnen. Minister van Nieuwenhuizen heeft berekeningen over vliegveld Lelystad niet met de Tweede Kamer gedeeld. Ze liet onderzoek doen naar de toename van het verkeer en de stikstofuitstoot in verband met de mogelijke uitbreiding van het vliegveld. Die is sinds 2018 al twee keer uitgesteld. Kamerleden vroegen de afgelopen tijd geregeld om de informatie. Britse supporters van Premier League clubs die zich schuldig maken aan racisme of agressie... krijgen een stadionverbod voor alle 20 clubs van de hoogste Engelse voetbaldivisie. De aandeelhouders van de clubs hebben dat afgesproken. Tot nu toe konden Britse voetbalhooligans alleen een stadionverbod krijgen bij de eigen club. Een Pakistaanse blogger is in Rotterdam aangevallen en met de dood bedreigd. Volgens verslaggevers zonder grenzen zit de Pakistaanse Veiligheidsdienst achter de aanval. De blogger Ahmad Wakas Goraya schrijft over mensenrechten en de onderdrukking van de Pataanse minderheid in Pakistan, waar die zelf ook toe behoort. De politie onderzoekt het incident, maar doet er verder geen uitspraken over. De kolencentrale op de Maasvlakte, die in 2016 werd geopend, blijkt al weken stil te liggen. De centrale heeft een technisch probleem, meldt Omroep Rijnmond. De verantwoordelijk wethouder in Rotterdam van GroenLinks noemt het bijzonder... dat een nieuwe elektriciteitscentrale zo snel al stil ligt. Maar wat hem betreft mag de vervuilende kolencentrale altijd dicht blijven. Het weer.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 Jake Ingram en Barefoot and Crazy uit 2009. We zijn nog ruim een uur bij je. En in dat uur kan je nog verwachten twee nummers van het Spotlight-album... de Nashville Spiegelplaat en een nummer van onze maandartiest Toby Keith. Maar eerst weer even de digitale brievenbus uit Engeland. Een nieuwe single van de country rockband A Good Day. Viertal is al geen onbekende meer voor deze show... en ze stuurde dus vrij recent via info.nashvilleradio.nl hun nieuwste single op. Dit Sure love having you around. Uh-uh. Nou, dat kan ik zeker ook zeggen, want ik vind het natuurlijk ontzettend leuk dat we zoveel luisteraars hebben. Dat was dus de Engelse formatie Good Day and Sure Love Having You Around. En wil je nou jouw single ook op onze playlist hebben? Stuur hem even op, hè. Info is ons e-mailadres. We gaan er naar luisteren en wie weet gaat hij een volgende keer op een van onze playlisten terugkomen. We gaan nu naar Country Americana uit Belgisch Limburg. Dit is Dixie Rose en Small Town. En daarna gaan we naar de Spiegelplaat. formatie Dixie Rose en Small Town. We gaan naar onze spiegelplaat. Het origineel komt uit 1935. Ehm, het is eigenlijk een hymn dat door A.P. Carter, een van de leden van de Carter Family, bewerkt werd tot een lied. Ze brachten dit zelf uit in 1935 en daarna volgden tal van artiesten die dit nummer ook op de plaat zetten. Zoals de andere artiest die je nu in de spiegelplaat gaat horen. En dat is Kenny Rogers. Die zette het in 2011 op zijn album The Love of God. Je gaat twee keer luisteren naar Can the Circle, Be Unbroken, Bye oh Bye. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I was standing by the window on one cold cloudy day. undertaker, please drive married. de Nashville Spiegelplaat. standing by my window on a cold and cloudy day when I saw the hearse come rolling for to carry my mother away. Will the circle be unbroken? there's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. I went back home. Home was lonely for my mother, she was gone all my family. They were crying, feeling sad. Nashville. Met nu country uit Nederland. Sours en Rhinestone Cowboy. In 1974 werd dit nummer geschreven door Larry Wise, die het dat jaar zelf ook opnam. Een jaar later, in 1975 dus, werd het door Glen Campbell op de plaat gezet. Ja, en toen werd het natuurlijk een onsterfelijke hit. nummer werd door verschillende andere artiesten ook uitgebracht. Onder andere Jan, Bijzer, Jan Keizer van BZN. En David Hesselhoff heeft het zelfs ook nog op de plaat gezet. Maar er is ook nog zelfs een Nederlandstalige versie. En die heet dan Vreemde Vogels. En die is ehm, ja, toen uitgebracht door Kathleen, die vroeger bij K3 zong. Ja, die ken ik nog wel. Ja, vast. Ja, alle, alle vaders met eh, met kleine kinderen die graag naar K3 eh, kijken en luisteren, weten natuurlijk allemaal nog wie Kathleen is. Ik heb geen kleine kinderen, maar ik vond K3 wel leuk. Ja, dat weet ik. Goed, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het nu even over ons maandartiest hebben. <laughs> en dat is deze keer Toby Keith. En wel het debuutalbum Toby en eh, die nemen we even onder de loep. Er staan op dat album nog een paar singles die het op de Amerikaanse hitlijsten goed deden. Dat zijn onder andere He Ain't Worth Missing en I Wish I Didn't Know. Het debuutalbum werd meer dan een miljoen keer verkocht en kreeg daarvoor platinum van de Recording Industry Association of America. En ja, zoals we allemaal wel weten, als vaste Koud 3 fans, ja, hoe moet je dat zeggen, hè? echte country fans, is dat dat niet eh, de eerste keer eh, is dat Toby Keith natuurlijk een hele mooie award krijgt. Ehm, ik zei het net al, je gaat nog één keer luisteren naar een nummer van dat album. En dat is het nummer wat in 1992 voor het eerst werd uitgebracht door Hank Williams Jr. Dit is A Little Less Talk, ja graag, en A Lot More Action. I was getting kind of tired of her in the chatter. Nothing I could say ever seemed to matter. I saw a flashing neon up ahead. It looked like a place to find some satisfaction with a little less talk and a lot more action. Classic. Hey, Louisiana woman, Mississippi man, we get together every time we can. The Mississippi River can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in this Louisiana heart see the alligator all waiting nearby. Sooner or later, they know I'm gonna try. When she wave from the bank, don't you know I know it's a goodbye fishing line. See you while I go. With the Louisiana woman waiting on the other side, the Mississippi River don't look so wide. Louisiana woman, Mississippi River can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in Louisiana heart. Well, I thought I'd been left, but I never had till I was wrapped in the arms of a Mississippi man. When he holds me close, it feels almost like another hurricane just to rip the coast. If he can't come to me, I'm a gonna go to him. That Mississippi River, Lord, I'm gonna swim. Mississippi River can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in Louisiana heart. Well, the Mississippi River, Lord, it's one mile wide, and I'm gonna get me to the other side. Mississippi man, I'm losing my mind. Gotta have your lovin' one more time. I'm gonna jump in the river, and here I go. Too bad, alligator, you swim too slow. can keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in a Louisiana heart. There's too much love in this Mississippi heart. Too much love in a Louisiana heart. Hey. There's too much love Mississippi Een echte country classic hier bij Nashville Country Radio. Uit 1973 Conway Twitty en Loretta Lynn en Louisiana Woman en The Mississippi Man. We gaan verder met een Amerikaans country trio. Dit is Runaway June en Head Over Heels. En daarna weer tijd voor het Spotlight album. the drunk dog hebt nog twee nummers van het Spotlight album van ons te goed. Maar heb je nu zelf een suggestie? Mag je die natuurlijk altijd mailen naar info.nashvilleradio.nl Vermeld eventjes in de e-mail om welke artiest het gaat of bent. Welk album en welk vier nummers je daarvan zou willen horen. En heb je er een leuk verhaal bij? Schroom niet, schrijf het er gewoon bij. En wij gaan er helemaal uitgebreid aandacht aan besteden hier bij Nashville Country Radio. Ons Spotlight album is dus Fire and Brimstone van Brantley Gilbert. Hij heeft inmiddels al acht awards in de wacht gesleept en werd in totaal al 19 keer genomineerd. Dus je kunt best zeggen dat deze meneer zijn voeten stevig op de country vloer heeft staan. Dit is alweer album nummer 5 en je gaat daarvan luisteren naar Breaks Down en daarna New Money. Dit is het Nashville Spotlight Album. Me and girl, we got history. Blood, sweat and tears up in this front seat. life in the rear and miles of memories. Been through some headlights, been through some red lights Ducking through the small town, running from them blue lights But under the hood, she's been good to me But tonight I hope she it's cool that you think she's pretty. You're looking pretty too in that shotgun seat. I like the way you let the window in your hair down, sliding up next to me. And now you wanna know how fast she goes. She ain't close to slow, but I'm hoping she goes up in smoke right now. <laughs> I'm hoping she eyes on his wheel Keep my eyes on his highway I've had this girl for years Never thought I'd pray she Break down on the side of the road Nothing running but the radio You and me, girl, no Nashville Spotlight album. truck about as clean as overtime can get. You know, and don't close till she climbs on up and in. Got a ray ban shades on, painted blue jeans on. That's my shotgun queen. Way out of my league, don't know what she sees, but I'm a blue collar king. by and everybody stops. Now they're starting to stare. They say there ain't no way he got a girl like her. Man, he's gotta be a millionaire. All them boys in Tom Fords are lined to the door. They're just trying to buy a drink. But the joke's on them, cause I'm drinking for free. She's still leaving with me. things I just can't afford. She said, Boy, you know you got a heart of gold, so I won't hold the door while I hop up in that Ford. Baby, dat waren de laatste twee nummers die je hoorde hier... van het Spotlight-album Fire and Brimstone van Bradley Gilbert. We gaan verder met een dame die eh, ja, ook haar carrière te danken heeft. Nou, dat zeg ik niet netjes, maar in ieder geval... Ehm, de eerste stappen in haar carrière... Ehm, ja, toch wel bij The Voice gemaakt heeft in Amerika. Ik heb het over Cassidy Pope. Dit is One More Red Light. I got your jacket on... hanging off my shoulder Close down that restaurant Guess the going out's supposed to be over You go out of your way To show me where you're working I feel you hit the brakes Waiting on that green to turn yellow Since we said hello, time's been flying Don't wanna let go, so let's hold up. A little bit of late night traffic. If they flash their brights at us, roll your window down, just wave them all around us. Baby, I'm down to take our time. Let's keep on driving En dat doen we met een nummer van Hans Grondel uit Nederland. Dit is de bar. There are the ones who wine and dine. Just keep pouring, bartender, and we'll be fine. Enjoy the music tonight and sing along. Grab your chance and dance to your favorite song. Do you play football or guitar? It doesn't matter who welcome at the bar. It's Friday to work week is done. Blow off some steam and have some fun. Do you want a drink? Oh, this one's on me. Just return a smile. That's all I need. Enjoy the music tonight chance and dance to your favorite back at a time well spent. All good things come to an end. Enjoy the music tonight and sing along. Grab your chance and dance to your favorite song. Do you play football or guitar? dat was Hans Grondel en The Bar. We gaan nu verder met eh, Sheryl Crow. Zij bracht vorig jaar het album Threads uit. En op dat album staat een van mijn favoriete nummers... die ze samen zingt met Stevie Nicks en Mary Morris. Dit is Prove You Wrong. It wouldn't take much to prove you wrong. It wouldn't take much to prove you wrong. I got my mind made up and my high heels on. It wouldn't take much to prove Sheryl Crow, Stevie Nicks en Maren Morris met Prove You Wrong. Het zit er alweer op. Nashville Country Radio is alweer klaar voor deze week. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je. We gaan eh, de show afsluiten met een nummer uit 1999. Buddy en Julie Miller.